6 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in Griekenland de stembussen. De Grieken kiezen vandaag een nieuw parlement. Het radicaal linkse Syriza van Alexander Tsipras staat al weken aan kop in de peilingen. De partij wil de Griekse schuld van ruim 300 miljard euro niet afbetalen. Tegenover Syriza staat Nieuwe Democratie, de regeringspartij van premier Samaras... die forse economische hervormingen heeft doorgevoerd. De uitslag van de parlementsverkiezingen in Griekenland wordt vannacht verwacht. Rond 8 uur worden de eerste prognoses bekendgemaakt. Op de Pegida-demonstratie in Dresden vanmiddag zijn minder aanhangers afgekomen dan de organisatie had verwacht. Die rekende op zeker 25.000 mensen. Volgens een lokaal tv-station kwamen er zo'n 17.000 aanhangers op de mars van de anti-islambeweging af. Pegida organiseert wekelijks een stille tocht om te demonstreren tegen wat Pegida noemt de islamisering van Europa. Bij protesten in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker elf demonstranten gedood. Er zouden dertien gewonden zijn. Honderden tegenstanders van het bewind gingen de straat om... om de opstand van 2011 te herdenken. In Cairo is de Nederlandse journaliste Esther Mierman gearresteerd... vermoedelijk toen zij getuige was van arrestaties. Zij is inmiddels weer vrij. De Zilveren Camera 2014 is gewonnen door fotograaf Pierre Krom... voor een foto van de wrakstukken van vlucht MH17. Dat heeft de organisatie van de verkiezingen voor de beste nieuwsfoto bekendgemaakt. Krom was toevallig in Oekraïne en kwam als eerste fotograaf... op de rampplek van de MH17 in het oosten van het land aan. Op de EK Shorttrack in Dordrecht is Shinky Knecht voor de tweede keer Europees kampioen geworden. Bij de vrouwen veroverde de Britse Elise Christie de titel. Beste Nederlandse was Lara van Ruiven, zij werd achtste. Op de aflossing gingen de Russen er zowel bij de mannen als bij de vrouwen met de titel vandoor. De Nederlandse mannen behaalden brons, de Nederlandse vrouwen werden tweede. Het weer vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Morgen is het grijs met van tijd tot tijd regen of motregen.